Veel treinen, vooral hoge snelheidslijnen van en naar Parijs, rijden niet. Hoe lang de problemen nog duren is volgens correspondent Frank Renaud niet duidelijk. We weten alleen dat de problemen enorm zijn. En het komt natuurlijk wel heel erg ongelukkig uit voor de Olympische Spelen. Vandaag is de openingsceremonie. Heel veel mensen ook van buiten Parijs zouden daar vanzelfsprekend met de trein naartoe komen. Maar het Franse spoorbedrijf, de SNCF, waarschuwt zelfs dat de problemen wel eens het hele weekend kunnen gaan duren. Ze hebben nog geen idee wie er achter de branden zit. Een beruchte hondenfokker uit de Brabantse Eersel gaat in België gewoon door. Terwijl hij in Nederland een verbod heeft. Dat heeft House of Animals ontdekt. De fokken kregen ons land al 86.000 euro aan boetes en moesten gedwongen stoppen... omdat ze honden in verschrikkelijke omstandigheden leefden. Maar in België gaat hij dus gewoon door met fokken. In de IT-wereld wordt lacherig gereageerd op een goedmakertje dat CrowdStrike heeft uitgedeeld. Dat is een beveiligingsbedrijf waardoor een week geleden wereldwijd miljoenen computers vastliepen. Volgens een techsite stuurde het bedrijf Uber iets bonnen van 10 dollar naar klanten die waren getroffen. Niet iedereen is daar blij mee. Op social zegt iemand dat hij van een brug af wilde rijden vanwege problemen en alleen maar een kopje koffie krijgt. En dan lijkt de bon bij sommigen ook nog eens niet te werken. De organisatie van de Heuvellandvierdaagse in Limburg zit met de handen in het haar. Door alle regen van afgelopen tijd zijn stukken van sommige wandelpaden weggespoeld. En de Vierdaagse begint al over een kleine twee weken. We zijn in onder andere in gesprek met, met de gemeente... om te kijken of zij toch nog hier een eh, steentje, letterlijk en figuurlijk, aan kunnen bijdragen. Ja, meer, in dit geval meerdere steentjes, ja. Je moet je niet met, met, met 20, 30 man gaan wandelen, want dat is gewoon levensgevaarlijk. En ja, waar bij ons natuurlijk hoog en vaandel staat, dat is de veiligheid van de wandelaar. Waarschijnlijk lukt het niet om alle paden op tijd te repareren. En daarom worden verschillende routes van de Vierdaagse omgeleid. Het weer bewolkt met vooral in het oosten kans op wat motregen. Vanmiddag vanuit het westen meer zon bij zo'n 20 tot 23 graden. Dit weekend wordt het wisselvallig met vooral in Limburg veel regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar staan een file tussen Schorl en Bergen van 3 kilometer.